Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de aanslagen veel meer doden gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. De schietpartij op een eilandje bij Oslo heeft zeker 80 mensen het leven gekost, zegt de Noorse politie. Eerder werd uitgegaan van 10 doden, maar er zijn nu veel meer lichamen gevonden. Het drama heeft een catastrofale omvang aangenomen, zegt de chef van de politie. De slachtoffers waren deelnemers aan een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Ze werden beschoten door een man die verkleed was als agent. Eerder op de dag was hij ook gezien in het centrum van Oslo, waar een autobom zeker zeven mensen het leven kostte. De verdachte is opgepakt, het is een man van 32, volgens Noorse media een rechtsextremist. Koning Harald heeft geschokt gereageerd op het feit dat er meer dan 80 doden zijn gevallen. Hij spreekt van een onvoorstelbare tragedie en heeft opgeroepen tot saamhorigheid. Het overleg over de Amerikaanse schuldenlast is vastgelopen. De Republikeinen willen niet meer met president Obama praten over verhoging van het schuldenplafond, omdat Obama daarvoor de belastingen wil verhogen. Oppositieleider Biener probeert nu een akkoord te bereiken binnen het congres. Premier Schotten van Curaçao wordt niet vervolgd voor corruptie. Hij was daarvan beschuldigd door directeur Tromp van de Centrale Bank... Die zei dat Schotten geld heeft gekregen van een bedrijf dat tankstations exploiteert. Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft de beschuldiging onderzocht en zegt dat er geen strafbare feiten zijn gevonden. In Amsterdam rijden de komende zes weken geen metrotreinen tussen het Centraal Station en het Amstelstation. De gemeente voert onderhoudswerk uit in verband met de brandveiligheid van de 35 jaar oude lijn. Tot en met 4 september rijden er pendelbussen. Het weer, eerst alleen in het noorden kans op een bui, later gaat het overal regenen. Ook gaat het stevig waaien. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf maandag droger en warmer. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.